8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump dreigt de grens met Mexico te sluiten... als de aankomst van migranten uit Midden-Amerika tot chaos leidt. De militairen die hij naar de grens heeft gestuurd... mogen van hem dodelijk geweld gebruiken als die situatie uit de hand loopt. Enkele duizenden migranten uit Midden-Amerika zijn op weg naar de VS... in de hoop op een beter leven. Trump zegt dat hij ze niet wil toelaten en dat er veel criminelen tussen zitten. Aan de grens staan inmiddels 5800 Amerikaanse militairen. Na maanden onderhandelen is staatssecretaris Harbers het met de gemeente eens geworden over de bedbadbroodregeling. Er komen vijf opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers, deels op kosten van het Rijk. Het gaat om Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Als de aanpak werkt, komen er nog drie steden bij. Kleine locaties elders in het land mogen open blijven, maar het Rijk betaalt daar niet aan mee. In een Kamerdebat zei Harbers dat hij met de gemeente nog wel de puntjes op de i moet zetten. Een vastgoedondernemer en zijn vrouw zijn veroordeeld voor het omkopen van een Amerikaanse Google-directeur. Ze betaalden bijna zes ton smeergeld, zodat Google een datacentrum in de Eemshaven zou uitbreiden. De twee kregen werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen. Het OM had geëist dat de twee echt de cel in zouden gaan, maar volgens de rechter waren ze niet uit op direct persoonlijk gewin. De politie is bezig met de grootste terrorismeoefening in de Nederlandse geschiedenis. Het begon vanmiddag met een nagespeelde aanslag op een asielzoekerscentrum in Beeldhoven. Na een schietpartij gingen de daders er vandoor in vluchtauto's. De oefening is er vooral op gericht om de daders snel op te pakken... om de kans op meer aanslagen te beperken. De 2000 deelnemers moeten snel sporen verzamelen en delen met collega's. Vorige terreuroefeningen beperkten zich meer tot de hulpverlening aan slachtoffers. Het weer. Vannacht kans op mistbanken. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.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 hoop is er weer af. Eh, geen eh, rare fratsen. Eh, vanavond hebben we gewoon weer een reguliere uitzending. Ehm, vorige week <laughs> ging het allemaal met, met heel veel... Ehm, ja, creativiteit moet ik er eigenlijk zeggen. Want dat moet ik goed zeggen. En die creativiteit zat hem in van... Nou, we hadden eventjes via een live verbinding via Facebook... konden we toch nog een beetje leuk radio maken. Eh, ging allemaal over de ondernemersgala uh, van eh, de Zandvoortse ondernemers. En al die mensen die maar denken van... wat is er nou met dat aldoende FFM? Nou, toch een klein beetje. Ik heb er wel iets van gedraaid. Monsters bijvoorbeeld van Joe Marches. Dus dat was dan een beetje het, het tijdslot tussen 8 en 10. Dat de mensen denken... hey, er wordt toch nog iets gedraaid aan dit programma. Nou, we begonnen vanavond met Stage Republic. En volgende week zeg ik erbij, dan is er wel degelijk eh, iets te beleven hier bij ons. Want dan komt Dusty Stray langs. Hij gaat eh, eh, zijn nieuwe materiaal promoten. Ehm, ja, waarom hebben wij dat niet? Nou, we wachten er gewoon lekker op. dan komt hij gewoon lekker gezellig langs. En dan gaat hij dat fijn allemaal aan elkaar spelen. Dus volgende week Dusty Stray. En dan, dan zie je dus, eh, als je de Facebook eh, goed in de gaten houdt... dan komen er nog, eh, nog een aantal live acts voorbij. 6 december Marvin Day en zijn band. En op 20 december, vergeet het niet, Bourbon Avenue. Die komt ook nog langs. Als we tijd hebben, dan gaan we ze nog even draaien. Dat, dat beloof ik zeggen, dit zeggen, daar heb ik hem nog eh, niet eens eh, klaarstaan. Maar dat zal ik dan eh, nu even bij deze maar eventjes doen. Want anders dan hebben we daar straks weer... dat is onder andere Fighting With My Thoughts. Dat, dat nummer, ja. Goed, we hebben natuurlijk ook nog nieuw materiaal liggen. Want ze heeft hem al hier gespeeld. Twee weken terug was ze hier te gast, Anke Timmer. En dit is haar nieuwe Quick Step. It's precious. There's something that I want to share. I've got love in abundance. This love, it will never. this love that will En dit was Rob Murphy. Eh, live bij ons eh, destijds eh, in het uitzending in 2016, in november 2016 wel, wel te verstaan. Deze opname is uit die periode Love in Abundance. Dat is het nummer wat je net hebt kunnen beluisteren. En Anke Timmer daarvoor met haar nieuwe single Quickstep. Er komt trouwens nog veel meer, nog, nou ja veel meer. Er komen nog wat nieuwe singles voorbij in dit programma. Dat sowieso. Maar dit is nog een die zeer actueel is. Daisy Ducro en C10 Tom Things We Do Today. Dat is eh, onze vrienden van uh, Dandelion die, uh, die je hebt kunnen horen. 25 oktober was onze vriend Paul Bond hier. En de week daarvoor was broer van Alaska, Frank Bond. Het waren dus de doldwazen Bondweken hier bij Alternative FM. Daarvoor hoorde je Say It To My Face van Daisy Ducro. Dat nummer is trouwens niet te vinden op het album wat ze al eerder heeft uitgebracht. Het is gewoon een nieuwe single. Tenminste, de single is al een tijdje onderweg. Ehm, is eind oktober geloof ik uitgebracht. Deze, die eh, loopt al een tijdje. Maar goed, eh, we draaien hem met eh, heel veel plezier. draaien nou, ja... we gaan eventjes electro doen, denk ik. Lijkt me wel een goed plan. Dus dat, dat is deze. Van Jedita. En dat nummer dat heet You and Me. instrumentaal is dit. En het is van Vio, zo heet het. Uh, Damagaya hoorde je, het, laatste laatst verschenen werk van Victor Harasti en zijn kornuiten. Daarvoor hoorde je You and Me van Jedita. Ehm, ja, ik zei al, we hebben wat, eh, ook wat buitenlandse um, ja, singer-songwriters uit Amerika. Eh, die andere die we net hebben gedraaid, Rob Murphy, komt uit Noord-Ierland. Maar eh, deze heeft eh, een link met Nederland. Want het eerdere materiaal heeft hij al uitgebracht bij King Forward Records. Maar het debuutalbum, dat heeft hij in eigen beheer eh, gedaan. Max Wiener. Mind of Max, dat is al van september wat hij heeft uitgebracht. Maar nu hebben we het hele complete album. En dit is het titelnummer van dat album, The Key. the key to her own lock. She's already figured out how to get unstuck. But she holds on to the problem, cause it brings pity and like a stone in a stream, gets worn down, gets worn down. a stone in a stream gets worn down, gets worn down. Hear the tone when she speaks. It's the sound, it's the sound of a lost and lonely woman getting farther from the truth each day. should find love. When in dark spaces, scared at night, it will lighten up. Just lighten sound playlist eh, vandaag eh, gedaan. Hanneke Laura met nu daarvoor de Key van Mind of Max. En eh, we gaan weer veel snel verder met Naoko van Lions Den. He saw. en Pact of Steel. Beetje jazzy-achtig, maar eh, het echtpaar is, eh, schijnt onderweg te zijn aan de andere kant van de wereld. Naar Nieuw-Zeeland. Dus <laughs> wat ze daar eh, gaan doen, dat weet ik ook niet. Naoko hoorde je daarvoor met... of Naoko, dat is de titel. Lions Den voerden het uit. Ook van dat mooie King Forwards record label. Ik zei, zal het bijna zeggen. Canvas Blanco. Zij gaan zeer binnenkort Enter Exilio uh, presenteren. En dit komt daar al vanaf. I made it up. I made up another vortex so I could throw my sack of sorrow. familiar ja, dan had ik hem dus even vergeten op doorstart. Dus dan moeten we dat even zelf eh, nog maar even doen. Push On van Kalulu. Jésus. <laughs> ze zijn altijd nog eh, zeer geëngageerd, die eh, teksten van Jan van Piekeren. De wereld op zijn kop. Eh, het leuke is dat Anke Timmer, die je ook al aan het begin van dit uur hebt gehoord... dat die twee ook nog samen zijn gebracht in zo'n gewelf ergens in Utrecht. In uh, Cargador. Utrecht die Kana. Ik geloof dat dat al van de week is geweest. En toen hebben ze gewoon met z'n tweeën daar gespeeld. Anke in het voorprogramma, of tenminste daarvoor. En de mannen van Van Piekeren erachter. Nou, tot aan het nieuws. Uh, deze van Caffeine en The One. him marriage and you were on it. If I want to keep you by my side, I should do it all, but you won't get tired. if I don't change. Cause don't you know, don't you know, baby, it's too late. I got your love, got your love, where I want it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, well, I've been chasing, but I ain't chasing no more. You ask me if I love you, if it's you I adore. But if you're not the one, what am I doing this for? So doesn't mean that I'm the one to blame. Doesn't mean that I'm the one to blame. Doesn't mean that I'm the one to. That's what I'm missing, babe. Yeah, well, I've been chasing, but I ain't chasing no more. You ask me if I love you, if it's you I adore. But if you're not the one, what am I doing this for?